Ook in de buurt van de luchthaven van Damascus worden raketaanvallen gemeld. Onafhankelijke bevestiging of details vanuit het Israëlische leger over de luchtaanvallen op Syrië zijn er niet. Bij een explosie van een tankwagen in het West-Afrikaanse land Liberia zijn zeker 40 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Gezondheid van Liberia gebeurde er een ongeluk met de tankwagen. En toen tientallen mensen op de tanker afkwamen om er benzine uit te halen, ontplofte die. Daarbij raakten ook zeker 83 mensen gewond. In de Australische staat Zuid-Australië is een 15-jarige surfer doodgebeten door een haai. De jongen was met zijn vader aan het surfen toen hij vermoedelijk door een mensenhaai werd aangevallen. De jongen werd uit het water gehaald, maar kon niet meer gereanimeerd worden. Volgens de premier van Zuid-Australië zijn er sinds 2011 11 dodelijke haaiaanvallen geweest in de staat, waarvan drie dit jaar. Het Amerikaanse leger heeft een ruimtevaartuig gelanceerd voor een geheime missie. Er zijn geen mensen aan boord en het is niet duidelijk wat er wel in het toestel zit. Het vaartuig, dat ongeveer zo groot is als een busje, is gebouwd om verschillende experimenten uit te voeren tijdens lange vluchten in een baan rond de aarde. Het Pentagon heeft niets bekendgemaakt over hoe lang de geheime ruimtemissie gaat duren, waarschijnlijk minstens een paar jaar. Het weer, het waait nog stevig en er vanuit het westen trekken buien over. Soms met hagel en onweer. De rest van de ochtend blijft regenachtig.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 Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitches that track, catch a date and come come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a B-I-M-P. I don't know what you heard about me. Woo. a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B-I-M-P. I don't know what you heard about me. but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B-I-M-P. I'm by my money see, girl, you can to at me. If you fucking with me, I'm a P.I.M.P. Now what you see on TV, no let go greasy. Head full of hair, bitch, I'm a P.I.M.P. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a P.I.M.P. rolling the pins with me. You can watch the TV from the back seat of my V, I'm a P.I.M.P. Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like a we could have it all. We could really spurge, girl, and tear them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no guess you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on pay less, me, I got on baby shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go, hey nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I hear you strippin' in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now Nick, my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Home make a pimp rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherfucking bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking PRMP. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hoe business.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 Hele fijne feestdagen in december is jouw keuze ZFM. Hele fijne feestdagen. that I was in bed fast asleep. to a place I know you wanna go. It's a good life. yeah. I don't wanna stand around and beg you.